7 uur. Lewin met het NOS Journaal. Daphne Schippers heeft zilver behaald op de 200 meter sprint tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ze moest de Jamaicaanse Elaine Thompson met 1 tiende seconde voor laten gaan. Schippers is teleurgesteld over de tweede plek. Ze smeet haar schoenen weg en liep vloekend naar de catacombe. Schippers is wel de eerste vrouw in 24 jaar die weer een Nederlandse Olympische medaille in de atletiek binnenhaalt. Aan het einde van de middag komt ze weer in actie met de estafetteploeg. Volgens Amnesty International zijn er sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië bijna 18.000 mensen omgekomen in de gevangenissen. De doodsoorzaak is niet altijd duidelijk. Soms overlijden mensen na martelingen of door ziektes die ze hebben opgelopen achter de tralies. De hulporganisatie stelt dat de Syrische veiligheidsdiensten buitensporig veel geweld gebruiken bij hun ondervragingen. Bij een bomaanslag in het oosten van Turkije zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen. Het zou gaan om een autobom die is ontploft in de buurt van een politiebureau. De aanslag is nog niet opgeëist. Driekwart van de ziekenhuizen geeft de patiënten via internet niet genoeg inzicht in de eigen dossiers. Dat stelt NICTIS, een kenniscentrum op het gebied van ICT in de zorg. Het gaat dan om rekeningen, online afspraken en het medisch dossier. 80% van de ouderen heeft geldzorgen. Dat heeft belangenorganisatie AMBO onderzocht. De koopkracht van ouderen gaat volgend jaar met 0,7% achteruit... terwijl het voor de werkenden de koopkracht juist omhoog gaat. Vandaag praten de coalitiepartijen over koopkracht. De AMBO pleit ervoor om ouderen te ontzien... door onder andere de eigen bijdrage voor de zorg te verlagen. In het noorden en dan nog het weer. In het noorden eerst nog kans op mist. Verder een zonnige dag met 22 tot 25 graden. Alleen in het zuiden in de loop van de middag kans op bewolking en mogelijk een lichte bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een lange file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Hoogmaarten 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. De politie is daar namelijk bezig met een onderzoek en daardoor is bij hoogmaat de linkerreis ook dicht. En het duurt volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje op half negen. Het verkeer bij Den Haag kan dan ook beter omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44.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 Listen to the beat, never saw. I'm buzzing in my head, my head like a bomb doll. Truth subjected through the book and like won't be flawed. not by the soul while having cloud. I sing my song and I'm a rocker.